Putten met het NOS Journaal. In alle huizen in Nederland moet over twee jaar op elke verdieping een rookmelder hangen. Voor nieuwbouwhuizen is dat al een kleine 20 jaar verplicht. Minister Knops vindt dat iedereen thuis rookmelders moet hebben... omdat bij brand de meeste slachtoffers vallen door het inademen van rook. Na een offensief van enkele dagen heeft het Syrische leger... het zuiden van de provincie Idlib stevig in handen. Er zijn zo'n 60 steden en dorpen veroverd... meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De rebellen hebben volgens het observatorium op hun beurt... de strategisch gelegen stad Saraqeb heroverd. Maar Rusland, dat het Syrische leger steunt, spreekt dat tegen. Door de gevechten van de laatste weken zijn volgens de VN bijna een miljoen mensen in de regio op de vlucht geslagen. In de Duitse gemeente Gangelt, bij de Zuid-Limburgse grens... zijn nog eens drie mensen besmet met het coronavirus. Ze hebben anderhalve week geleden carnaval gevierd... met het Duitse echtpaar dat eerder besmet raakte. De Duitse autoriteiten roepen bezoekers van dat carnavalsfeest in Gangelt op zich te melden. Ze moeten dan uit voorzorg thuis twee weken in quarantaine. In de Franse stad Straatsburg zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen... bij een brand in een flatgebouw. Zeven anderen raakten gewond. Het vuur ontstond vannacht in een liftschacht. De oorzaak is onbekend, maar de brandweer van Straatsburg... geeft het vuur onder controle. Het gebouw is ontruimd. Mensen zijn ondergebracht in een gymzaal. Jongeren die tussen de 12 en 18 die met de trein willen reizen... hoeven vanaf de zomer buiten de spits minder te betalen. NS hoopt zo meer jonge klanten te trekken. En het weer nog bewolkt. gebied met regen en natte sneeuw breidt zich geleidelijk uit over de zuidelijke helft van het land. In het noorden valt later wat regen of motregen. Het wordt maximaal 2 tot 5 graden. Morgen eerst droog en wat zon en s'avonds regen.